Kort na de uitspraak werd ook al hoger beroep aangekondigd... maar enkele dagen geleden zei de advocaat dat Bouterse niet in beroep zou gaan. Doordat de straf nu toch wordt aangevochten... is Bouterse volgens zijn advocaat verdachte en geen veroordeelde. Daardoor kan hij zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van volgend jaar. Op de partijbijeenkomst van de NDP bedankte Bouterse de krijgsraad... omdat daardoor volgens hem de eenheid binnen de partij is hersteld. In de Haagse wijk Laak zijn afgelopen avond auto's in brand gestoken. Volgens getuigen werden ook spullen vernield. Er was veel politie en brandweer op de been. Berichten dat ook de mobiele eenheid in Laak was... kloppen volgens de politie niet. Eerder op de avond werd ook brand gesticht in Scheveningen. Drie jongens zijn daarvoor opgepakt. Afgelopen week was het onrustig nadat bekend was geworden... dat de vreugdevuren van Duindorp en Scheveningen niet door mogen gaan. Schiphol-directeur Benschop wil dat er vanaf 2050 klimaatneutraal wordt gevlogen. Dat wil zeggen zonder CO2-uitstoot. Dat komt overeen met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. De luchtvaart is nu geen onderdeel van dat akkoord. Maar Benschop vindt dat de luchtvaart als een normale sector moet worden behandeld. Op dit moment streeft de VN-luchtvaartorganisatie naar een vermindering van de CO2-uitstoot in 2050 met de helft. Dat kan wat Benschop betreft ambitieuzer. Ajax heeft de eerste competitienederlaag van dit seizoen geleden. In de arena versloeg Willem II de Amsterdammers met 2-0. Het is voor Ajax ook voor het eerst in 25 maanden dat in eigen huis een wedstrijd wordt verloren. De Tilburgers staan door de winst op Ajax voorlopig op de derde plaats in de eredivisie. Het weer vannacht. De meeste plaatsen droog. Het is zo'n 8 graden. Komende ochtend bewolkt en buien. Later wat vaker droog en soms wat zon. En ook zondag begint regenachtig. Maar smiddags is er weer wat zon. Dan waait het wel stevig.